Freddy van met het NOS Journaal. In India... Deze keer is het slachtoffer een meisje van 16. Ze stierf nadat ze was overgoten met brandstof en in brand gestoken in haar huis. Volgens de politie werd ze vermoord nadat ze tegen haar aanvallen had gezegd dat ze haar familie zou vertellen over de verkrachting. De dader van 28 is aangehouden. Eerder deze week waren er twee soortgelijke zaken. Een meisje van 16 werd levend verbrand nadat haar ouders bij dorpsoudsten hadden geklaagd dat ze was verkracht. En een meisje van 17 verkeert nog steeds in kritieke toestand nadat ze in brand was gestoken door een man, omdat ze zijn toeladeringspogingen had afgewezen. Na dergelijke verkrachtingen zijn er al verschillende keren grote demonstraties geweest. Ze hebben ook al tot nieuwe wetten geleid. Ook minister van Onderwijs van Engelshoven vindt dat mbo'ers als studenten moeten worden behandeld. Dat kan nu al, ook al heten ze nog niet officieel zo in de wet, zegt ze. Stel studentenverenigingen voor ze open, geef ze studenten korting en behandel ze als elke student in Nederland, zegt de minister. Dit is een gek onderscheid en daar moeten we gewoon vanaf. Hoe lang het gaat duren voordat het woord deelnemer in de wet verandert naar student, dat weet ze niet. Dat moet in heel veel wetsartikelen gebeuren, laat de minister weten. Rusland weigert een journalist van de Duitse ARD toegang tot het land. Hajo Zeppelt wil de komende zomer verslag doen van het WK voetbal, maar hij krijgt geen visum. Het lijkt een reactie van Rusland op een documentaire van Zeppelt. Daarin werd geopenbaard dat de Russische staat een dopingprogramma runde. Mede op basis van die onthullingen weigerde het IOC deelname van Rusland aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang dat jaar.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 Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. like I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, If you see this girl, can you tell her where I am?